Goedemorgen, ik ben Dielke Eertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge transpersonen van soms nog maar 14 jaar... bestellen online illegale medicijnen om alvast in transitie te gaan. De officiële weg via een ziekenhuis vinden ze te lang duren... omdat de wachtlijsten oplopen tot meer dan drie jaar. Dus zien ze geen andere uitweg dan zelf aan de slag te gaan met hormonen. De hopeloosheid werd steeds meer en meer. Ik ben er zelf depressief door geworden, ook suicidaal... En ja, wat ik juist, die zorg die ik zo hard nodig had, die leek steeds eigenlijk verder weg. En toen dacht ik zo van ja, eigenlijk zie ik nog als enige uitweg hieruit om nou, nog proberen zelf medicatie te doen. Anders gaat het denk ik echt niet meer lukken. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil extra klinieken... zodat jonge transpersonen niet meer jaren, maar maanden hoeven te wachten. Door coronavaccins ga je niet eerder dood, zeggen het RIVM en het CBS. Ze hebben onderzoek gedaan naar de sterftecijfers en doodsoorzaken tijdens de pandemie. En dan vooral naar een periode waarin extra veel mensen overleden. Sommige politici in de Tweede Kamer dachten dat dat misschien met de vaccins te maken had, maar dat is dus niet zo. Bij de stichting De Gouden Tip zijn het afgelopen jaar ongeveer duizend tips binnengekomen over de vermiste Tanja Groen. Maar de tip zat er nog niet tussen. Vorig jaar loofde Peter R. Vries daar een miljoen euro voor uit. Tanja verdween in de jaren 90 na een studentenfeestje in Maastricht. En de deadline voor de 1 miljoen beloning verloopt vandaag op de verjaardag van Tanja. En de fijnste stad ter wereld om in te wonen is Wenen in Oostenrijk. Journalisten van het Britse tijdschrift The Economist hebben steden overal ter wereld gerankt. Wenen steekt er bovenuit vanwege stabiliteit, goede infrastructuur en gezondheidszorg en een hoop cultuur en vermaak. Vorig jaar stond Auckland in Nieuw-Zeeland op 1, maar die stad is door de coronamaatregelen gezakt naar 34. De eerste Nederlandse stad is Amsterdam op 9. Helemaal onderaan bungelt Damascus in Syrië. Het weer volop zon. Het wordt snel warm vandaag. Is vanmiddag 27 tot 31 graden. Tegen de avond kan het in het zuiden gaan onweren. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Maybe I am learning how to love me more. It used to burn Every insult, every word But it helped me learn Self-worth I had to earn So I tried every night To sip with sorrow And eventually It set me free Have you ever felt like being somebody else?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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before just a little bit. Love me more.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 Jonge transpersonen van soms nog maar 14 jaar bestellen online zelfmedicatie om alvast in transitie te gaan. De officiële weg via een ziekenhuis vinden ze te lang duren, omdat de wachtlijsten oplopen tot meer dan drie jaar. Personeel op middelbare scholen krijgt extra salaris... want de vakbonden en de werkgevers zijn het eens over een nieuwe CAO. Als de achterban akkoord gaat, stijgen de salarissen met bijna 5 procent. Er ligt een strafwijs tegen Ghislaine Maxwell... die schuldig is bevonden aan het ronselen van jonge kwetsbare meisjes...